Mark Visser met het NOS-journaal. Premier Wang van Zuid-Korea heeft verklaard dat zijn land verlost is van het dodelijke MERS-virus. Sinds de uitbraak van het longvirus in mei zijn in Zuid-Korea 36 mensen aan MERS overleden en bijna 200 ziek geworden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Zuid-Korea nog niet officieel MERS-vrij verklaard. Wang riep zijn bevolking op weer gewoon te gaan leven... nu er in ruim drie weken geen nieuwe MERS-gevallen zijn opgedoken. Er liggen ook geen zieken meer geïsoleerd in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De verkiezingen van vorige week dinsdag in Burundi zijn niet vrij en eerlijk verlopen, zeggen de Verenigde Naties. Waarnemers hebben een verslag ingeleverd waarin veel kritiek staat op de herverkiezing van president Nkurunziza. Zo mochten de media volgens de waarnemers niet vrijuit over de verkiezingen berichten. President Nkurunziza werd voor een omstreden derde termijn gekozen, iets dat volgens de grondwet niet mag. En dat leidde in de aanloop naar de verkiezingen al tot rellen waarbij tientallen doden vielen. Openlijk homoseksuele Amerikanen mogen leider worden bij de scouting. Alleen door de kerk gesponsorde scoutingafdelingen mogen homo's als leider nog weren. Dat heeft de Boy Scouts of America besloten. De scoutingorganisatie vreesde rechtszaken vanwege de veranderende houding ten opzichte van homorechten. President Obama heeft zich hard gemaakt voor het opheffen van het verbod. Hij is eerder voorzitter van de Amerikaanse scouting. De gouverneur van New York heeft een plan gepresenteerd om het sterk verouderde LaGuardia Airport te vernieuwen. Een van de drukste vliegvelden van de VS. Vliegtuigen krijgen twee keer zoveel ruimte om te taxiën en de landingsbanen worden verlengd. De werkzaamheden moeten volgend jaar beginnen en in 2019 moeten dan de eerste nieuwe deel van het vliegveld opengaan. Het weer tot af en toe een bui, en dan vooral in de kustprovincies. Overdag houdt dat buiige weer aan, meeste buien in het noordwesten, bij slechts 17 graden.